9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Denemarken sluit de komende twee weken alle scholen en universiteiten... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft de Deense premier zojuist bekendgemaakt. De scholen blijven wel open voor opvang van kinderen. Ambtenaren die geen essentiële functies vervullen... worden ook verzocht om thuis te blijven. In Italië is het aantal mensen dat door het coronavirus is overleden... gestegen met bijna 200 tot 827. Het is de snelste stijging sinds de eerste besmetting bekend werd in februari. Er zijn nu bijna 12.500 geregistreerde besmettingen in het land. Zeker duizend Italianen zijn inmiddels genezen. Het reisadvies voor Iran is aangescherpt. Voor verschillende provincies en steden geldt nu een reisverbod. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers die nu in Iran zijn... om als het kan uit het land te vertrekken vanwege de coronabesmettingen daar. De politie heeft een 29-jarige vrouw uit Eindhoven aangehouden... die gisteravond mogelijk acht stadsbussen heeft beschoten. In haar auto werden luchtdrukwapens en ook munitie gevonden. Niemand raakte gewond bij het incident, wel sneuvelden de ramen van alle stadsbussen. In Hongarije is het proces begonnen tegen de kapitein van een rivierschip... dat in mei vorig jaar op de Donau een ongeluk veroorzaakte. Zijn schip voer over een kleinere rondvaartboot heen. Die kapseisde en zonk binnen een halve minuut. Zeker 27 mensen kwamen daarbij om het leven. De aanklagers beschuldigen de kapitein van nalatigheid, maar hij ontkent schuld. Navigatie-apps gaan verschillend om met de snelheidswijziging naar 100 km per uur, blijkt uit een rondgang van de NOS. Rijkswaterstaat begint morgenavond al met het aanpassen van de borden. En dat betekent dat je op sommige stukken nog maar 100 mag, nog voordat die snelheidswijziging ingaat op maandag. Maar niet alle apps passen dat aan, blijkt uit de rondgang. Zo komt TomTom pas maandag met een update en Flitsmeister komt morgennacht al met een update. Het weer vanavond en vannacht gaat het stevig waaien... met vooral aan de kust flinke windstoten. Het gaat ook overal regenen en het koelt af tot een graad of acht. Morgen trekt die regen in de ochtend weg. Het is overdag wisselend bewolkt met in de middag weer kans op buien.